Drie uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Zorginstellingen krijgen een financiële klap door de coronacrisis. Dat voorziet consultancykantoor EY op basis van de jaarverslagen van ruim 450 instellingen. Corona zorgt voor meer personeelskosten door extra zorg voor patiënten en de uitval van personeel door ziekte. Tegelijkertijd leidt uitstel of afstel van behandelingen ertoe dat er minder geld binnenkomt. Financieel gezonde instellingen gaan de crisis wel overleven, denkt EY. Maar organisaties die al krap zaten lopen wel het risico om om te vallen. Zeker 16 passagiers van een TUI-vlucht van Griekenland naar Wales... zijn positief getest op het coronavirus, meldt de BBC. Alle 193 passagiers is met klem verzocht om in thuisisolatie te gaan. Het toestel vloog vorige week van vakantieeiland Zakynthos terug naar Cardiff... met zeven mensen aan boord die mogelijk besmettelijk waren... Volgens passagiers was het een zooitje aan boord... en werden de coronaregels niet gehandhaafd door het cabinepersoneel. BOA's houden momenteel boetes op zak vanwege de commotie rond de bruiloft van minister Grapperhaus. Dat zegt de vakbond van buitengewoon opsporingsambtenaren BOA-ACP. Op het rouwfeest van Grapperhaus hielden gasten te weinig afstand. Dat maakt het uitleggen van boetes aan burgers die zich ook niet aan de regels houden lastig, zegt de bond. De Amerikaanse pornoacteur Ron Jeremy wordt door 17 vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik en verkrachting. In eerste instantie werd hij door vier vrouwen aangeklaagd. Na afgelopen, afgelopen maanden zijn daar 13 vrouwen bijgekomen, heeft de officier van justitie in Los Angeles laten weten. Het jongste vermeende slachtoffer was 15 jaar. Jeremy kan maximaal 250 jaar gevangenisstraf krijgen. Zelf zegt hij dat hij onschuldig is. Ron Jeremy van 67 was decennia lang een van de bekendste pornoacteurs. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 8... met kans op nevel of een mistbank. Komende dag is het wisselend bewolkt.